De dagen daarna volgen er net zulke acties in andere regio's. En als dat niet helpt, kan er ook een landelijke staking komen, zei de vakbond gisteren op Radio 1. Ik sluit niet uit dat er op een gegeven moment ook een dag zou komen en eh, dat de hele boel plat gaat eh, als er niet geluisterd wordt naar de rechtvaardige eisen van de mensen die het spoor pro proberen draaiende te houden. NS-medewerkers komen er al een tijd niet uit met hun baas. Ze willen meer geld en willen ook dat er wat gedaan wordt aan de krappe roosters om die zorgen voor veel stress. Wat gaat het kabinet doen aan jouw lege portemonnee? Dat is de grote vraag nu alles duurder wordt. Het kabinet en de fractievoorzitters van de regeringspartijen komen zo bij elkaar om te overleggen over hoe ze een handje kunnen helpen. Onze politiek verslaggever heeft alvast nagedacht wat het kabinet kan doen. Ze zouden de belasting eh, kunnen verlagen eh, op energie, wat eerder gedaan is, om dat eh, te verlengen of misschien nog wat meer te doen. de accijnzen op benzine, maar dat ligt meteen ook weer politiek wel ideologisch ingewikkeld, want sommige partijen die hopen juist dat door die benzineprijs die nu zo hoog is... dat mensen die het kunnen betalen nu overstappen op een elektrische auto. Het is dus de vraag of ze er snel uitkomen. Gisteren riep het kabinet Bazen nog een keer op om de lonen van hun werknemers te verhogen. En in de rechtbank in Leeuwarden gaat het vandaag over een megaproces. Twintig mensen worden verdacht van onder meer drugshandel, wapenbezit en witwassen. En in die zaak is voor het eerst sinds lange tijd gebruik gemaakt van een burgerinfiltrant. Mijn collega Remco Andringa legt uit wat voor iemand dat is. Iemand die zelf in het criminele milieu zit en daarom het vertrouwen heeft eh, van de verdachte waar het allemaal dan om gaat. Eh, die infiltrant mag eh, onder begeleiding van de politie en het Openbaar Ministerie zelf meedoen aan strafbare feiten. Denk bijvoorbeeld aan drugshandel. En intussen speelt hij dan informatie door aan de politie... en eh, verricht hij dus in het diepste geheim eh, opsporingswerk. Meer dan twintig jaar geleden was dat voor het laatst. De politie vond het onder meer te gevaarlijk. Maar in sommige zaken is het de enige manier om iemand te betrappen, zeggen ze. En dus is het sinds een paar jaar weer toegestaan. Het weer bewolkt met af en toe een flinke bui bij een graad of 24. Vanavond volgen vanuit het zuiden opklaringen. Morgen weer wat zon, smiddags nog kans op een buitje. En opnieuw zo'n 24 graden. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 used to be so natural Talk about forever What used to be's don't count anymore They just lay on the floor till we sweep them away Baby, I remember All the things you taught me I learned how to laugh And I learned how to cry well, So you think I could learn how to tell you say you need me And you don't sing me love songs You, you don't bring me flowers Anymore Ik ben het tweede uur begonnen met de Nederlandstalige The Scene met Blauw en You Don't Bring Me Flowers van Neil Diamond. Kundalini Yoga. Voor iedereen met een Zandvoortpas 1 euro per keer. Docente Anne-Marij neemt je mee in de yoga van het bewustzijn. Laat de energie door je lichaam stromen en kom in balans. Door Kriya. Een serie oefeningen. Meditatie, mantra en ademhalingstechnieken. Dinsdag van 9.45 uur tot 11.15 uur Open inloop om 10 uur. Dan gaat echt de deur dicht. Start 7 september. Locatie Pluspunt. De volgende in de lijst is eentje van ABBA. Eagle. Sir James Paul McCartney, geboren in 1942, is een Britse popmuzikant en componist. Hij werd in de jaren 60 bekend als basgitarist, pianist, gitarist, zanger en songwriter van de Beatles. Zijn muzikale samenwerking met John Lennon wordt nu nog steeds beschouwd als een van de succesvolste in de popmuziek. Nadat de Beatles in 1970 waren gestopt... heeft Paul McCartney een uitbundige solo-carrière gehad. Ook richtte hij in 1971 de band Wings op. Onder andere samen met zijn eerste vrouw Linda McCartney. Na het uiteenvallen van deze band in 1980 heeft Paul McCartney vooral albums onder zijn eigen naam gemaakt. Paul McCartney kreeg in 1965 de decoratie van lid van de Orde van het Britse Rijk. Sinds 1997 is hij ook ridder in de orde van de eregezellen. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn langdurige muziekcarrière. Hier zijn Paul McCartney en Wings met Band on the Run. to Z. There is no question. ZFM. Sada met Sayang E. De 20e jaargang belooft een bijzonder jazzseizoen te worden in het Theater De Krocht. Het bestuur heeft voor het nieuwe seizoen spetterende concerten samengesteld om het 20-jarige jubileum samen met de trouwe bezoekers te gaan vieren. Met ingang van het nieuwe concertseizoen wordt er een speciale paspartoutregeling geïntroduceerd. Vanwege de hoge opkomst van bezoekers moest het bestuur regelmatig mensen teleurstellen omdat dat concert was uitverkocht. Om dit te voorkomen is per september het mogelijk om voor 135 euro een paspoort toe te kopen waarmee u altijd verzekerd bent van een plaats tijdens een van de concerten. Indien u twee weken voor een datum van het concert aangeeft dat u niet kunt komen... dan stort het bestuur het concertbedrag van 15 euro terug op uw rekening. De organisatie kan met deze vrijgekomen plaatsen dan weer iemand anders verblijden. Het is ook mogelijk om iemand anders gebruik te laten maken van uw paspartout, mits u dat van tevoren even aangeeft. Voor het seizoen 2022 en 2023 staan weer klinkende namen van jazzartiesten op het programma. Zo bijt op 11 september Nathalie Mosquet en Dennis Kivit het spit af en zij zetten de Millers in het zonnetje.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 Blue Turns to Grey. Koffie in, elkaar ontmoeten, koffie drinken en bijkletsen. Elke maandag en dinsdag van 10 tot 12 uur. De kosten zijn 1,50 en u krijgt de koffie en thee voor met een lekker vers gebakken koekje. En de tweede koffie is gratis. Dan is er ook nog de schildersclub en dat is dinsdag van half 2 tot 4. Samen schilderen, leren van elkaar, elkaar inspireren en exposeren. the night Please tell me she's the beast inside your paradise. I guess you've heard it all before. she is leaving. Pacemakers was een Britse beatgroep die prominent aanwezig was in die Mersey beat scene uit de jaren 60. Net als de Beatles kwamen ze uit Liverpool en werden ze beheerd door Brian Epstein. Ze waren de eerste act die nummer 1 bereikte in de UK Single Charge met hun eerste drie single How Do You Do It, I Like It en You Never Walk Alone. Dit record werd 20 jaar lang niet geëvenaard. De groep genoot ook enig succes in Noord-Amerika als onderdeel van de Britse invasie van met zeven van hun singles die in de Amerikaanse top 40 bereikten. Hier zijn Jerry and the Pacemakers met You Never Walk Alone. When you walk through a storm a golden sky and the sweet Cartoon Zandvoort Museum tentoonstelling tot 9 oktober. Zomerexpositie Heiligen met Passie, Sint Agatha-kerk Zandvoort. Tot en met 18 september. Geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 2 tot 4 uur. De toegang is gratis. Het Zandvoort Museum toont een nu al legendarische tentoonstelling gemaakt door Toon van Driel in samenwerking met de Zandvoort Beyond, het Side Event programma van Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix en het Car Art organisatie. In de startblokken voor de Dutch Grand Prix Zandvoort op 4 september. Car Art, een levensgroot paard gemaakt van autobanden. Honderden gele speelgoedautootjes vormen de vormen de carrosserie van een racewagen. Drijfstangen zijn de poten van een stier en wieldoppen van een Volkswagen is een broodje met een hamburger. Je kan het zo gek niet bedenken, maar het is allemaal te zien tijdens de buiten- en binnen tentoonstelling van kartart. Art. Kart Art is de auto- en inspiratiebron van de beeldende kunst. In deze expositie geven hedendaagse kunstenaars een andere kijk op het thema auto. Het is kunst met een knipoog en soms beeldend commentaar op de Formule 1. Deze expositie is te zien op drie locaties in Zandvoort. Zandvoort Museum en in het Pop-Up Museum van het Raadhuis tot 9 oktober. En het Wagen en Kunstpark op het burgemeester van Venemaplein aan de boulevard. Die is ook tot 4 september. Kijk voor eventuele openingstijden van het Zandvoort Museum en Pop-Up Museum Raadhuis op zandvoortmuseum.nl. luisteraars is dit het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort.